De woede van de demonstranten begon toen op 1 januari de LPG-prijs ineens verhoogd werd... President Tokayev heeft bekendgemaakt dat hij het ontslag van de regering accepteert. Hoewel het ontslag meteen ingaat, blijven de huidige kabinetsleden hun taken uitoefenen totdat er een nieuwe regering is gevormd. Een van de hoofdverdachten van de moord op de president van Haiti is in de Verenigde Staten aangeklaagd. Het gaat om de Colombiaanse oud-militair Mario Palacios. Hij zou deel hebben uitgemaakt van een groep mannen die president Moïse afgelopen juli in zijn woning in Port-au-Prince heeft vermoord. De premier van Haiti, Henry, die op nieuwjaarsdag zelf een moordaanslag overleefde... reageert met goedkeuring op het nieuws over de arrestatie. Hij wil dat het recht zegeviert. Als het aan de Britse premier Johnson ligt... blijven de coronamaatregelen in Engeland onveranderd... ondanks de huidige besmettingsgolf van de Omicron-variant. We moeten een manier vinden om met dit virus te leven, zei hij. Op dit moment geldt er in Engeland een thuiswerkadvies dragen mensen mondkapjes in binnenruimtes en zijn er coronapassen nodig om naar het restaurant te gaan. Winkels en scholen zijn open. De Franse president Macron wil ongevaccineerden pissig maken. Dat zegt hij in een interview met de Franse krant Le Parisien. Ongevaccineerden wil ik kwaad maken. Dat is de strategie tot het einde, zei hij. In Frankrijk praat het parlement erover om geen coronapas meer te geven na een negatieve test, maar alleen nog na inenting. Oppositiepartijen reageren boos op Macrons uitspraken. Het weer. Op de meeste plekken is het droog. Hier en daar kan een bui vallen. Aan het einde van de nacht geldt in de provincie Noord-Holland en de Wadden code geel vanwege zware windstoten.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 At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? I miss you so. Seems like it's been forever that you've been gone. barbecue and burgers and ribs. Used to have a little party every Halloween with candy by the pile, but now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? a little fucked up that I'm stuck here waiting. No longer debating, tired of sitting and hating and making these excuses for why you're not around and feeling so useless.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 The sixth thing at Christmas that's such a pain. cards. Hangovers. Bringing up these lights. And finding a Christmas tree. The seventh thing at Christmas that's such a pain to me. The Salvation Army. Facing my in-laws. Five months of bills. Standing Christmas cards. Oh, jeez. I'm trying to rig up these lights. And finding a Christmas tree. The eighth thing at Christmas that's such a pain to me. out these cards. Uh, you just give me up here, huh? Well, we have no extension cords. I'm finding a Christmas tree, ninth thing at Christmas that's such a pain to me. Finding parking spaces. Daddy, I want some candy. Donations. Facing my in-laws. I want some bills. Writing out those Christmas cards. Hangovers. Now, why the hell are they blinking? to not included. No parking spaces. Buy me something. Get a job, you bum. I'm facing in Yo ho, sending Christmas cards. Oh look at this. One light goes out, they all go out. finding a Christmas tree. The eleventh Christmas, such a pain to me. Still TV special. Batteries not included. No parking spaces. Oh my God. I hate her. Five months of pain. Oh, I don't even know half these people. Oh, who's got the toilet paper? Got huh? a flashlight and no fuse.